Nou, net wel met het NOS-journaal. In heel Noorwegen wordt morgenmiddag om 12 uur een minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers van de aanslagen van vrijdag. Dat heeft premier Stoltenberg bekendgemaakt na een gesprek met koning Harald. De regering van buurland Zweden heeft de bevolking opgeroepen om zich bij de minuut stilte aan te sluiten. Kort na het middaguur moet de verdachte Anders Breivik voor het eerst voor de rechter komen. Hij krijgt dan overigens niet de gelegenheid om het woord te voeren of meer over zijn motieven te vertellen. Vrijdag schoot hij op een eilandje bij Oslo zeker 86 mensen dood. En kort daarvoor had hij in Oslo een bom bij een regeringsgebouw laten ontploffen. Daarbij kwamen zeven mensen om. Bij het eilandje wordt nog gezocht naar vier vermisten. De kerncentrale in Borselen neemt extra veiligheidsmaatregelen tegen de mogelijke gevolgen van aardbevingen en overstromingen. Exploitant EPZ heeft 15 verbeterpunten gevonden na aanleiding van de nucleaire crisis in Japan. Zo moeten brandblusvoorzieningen en waterleidingen in Borselen straks beter bestand zijn tegen aardbevingen. En ook wordt het mobiele noodaggregaat op een hoger punt neergezet. Later dit jaar wordt de kerncentrale van Borselen onderworpen aan een Europese stresstest. Rabobank-kopman Robert Geesink doet ruim een maand niet mee aan wielerwedstrijden. Eind augustus keert hij terug in het peloton in de ronde van Colorado in de Verenigde Staten. Dat heeft niets te maken met zijn teleurstellende 33ste plaats in de Tour, zegt hij. Hij wil, de eerste week met zijn, wil eerst een week met zijn familie doorbrengen en doet niet mee aan de komende criteriums. De organisator van de criteriums probeert Tourwinnaar Cadel Evans naar Nederland te krijgen. De eerste dagen gaat dat niet lukken, maar gehoopt wordt dat Evans te strikken is voor een criterium in het weekend of de week daarna. Het weer. Vannacht wordt het in het zuiden geleidelijk droog. Morgen overdag trekt de regen weg met alleen nog wat neerslag in het noorden en oosten. In het zuiden is er af en toe zon. Het wordt zo'n 18 graden.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 We zijn begonnen met Inner Ocean van Morfeo. Een goed nieuwe cd van het label ehm, van Morfeo zelf. En het valt onder Body and Mind van het label Oriane Music. Ze zeggen dat je het kan gebruiken voor meditatie, massage, reiki, healing en yoga. Nou, als je de cd helemaal eh, afluistert, dan is dat ook zo. Het is een hele mooie, rustige cd waar je helemaal tot rust komt. Ocean of Love is het nummer waar eh, je afgelopen zes minuten naar hebt geluisterd. We gaan door met de, met de cd waar we verleden week mee zijn begonnen. Less is More van Henning Flintholm. En ehm, van het label Phoenix Muziek. Ik ga eens even kijken welk nummer. Ik ga nummer 6 zes voor draaien, Silent.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 And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. reais em praças de Salvaterra. Tu iriaça nesse dia ante nobre fidalguia o jovem conto dos arcos ficou em charcos, cujo sangue valoroso, por capricho desditoso, na arena ficou em charcos. De Marialfa, o Marquês senhor, o conde será vingado. E dizem ao rei com fervor: Eu vos juro, meu senhor, o conde será vingado. varado pela dor. O marquês saltou para a praça e vinga com decisão pela sua própria mão o sangue da sua raça. própria mão o sangue da sua raça. E então El Rei que chorava ao ministro que aguardava disse Marquês de Pombal coordenado haverá no meu reinado outra toirada real. had wat tijd over. En omdat ik tijd over had, eh, kon ik de cd van Pierre Voucher ehm, draaien. Hij is vandaag binnengekomen en ja, ik wilde u toch niet eh, onthouden. Het heeft eh, allemaal geen naam, maar wel de titel van dit nummer, Williams and Melodies. En we gaan daar natuurlijk de komende week ook nog het nodige van horen. Thank you Pierre for sending the CD. Oké, we gaan eh, afsluiten dit eerste uur van Peaceful Radio, aflevering 734. Met de cd Body Healing van Shastro en Nandare. En eh, we gaan luisteren tot aan het eind van dit eerste uur naar Body Flow.